Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de gevechten in de Syrische provincie Idlib... zijn nog eens 235.000 mensen op de vlucht geslagen. Ze hebben dringend behoefte aan voedsel, onderdak en medische hulp... vooral nu het winter wordt, zegt het VN-bureau voor Humanitaire Hulp. Idlib in het noordwesten is het laatste gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Het Syrische leger probeert ze te verdrijven en krijgt hulp van Rusland en Iran. De vluchtelingen trekken naar het noorden en gaan naar moskeeën, bedrijfspanden, scholen en vluchtelingenkampen. Een grote meerderheid van de Limburgers en Noord-Hollanders is voorstander van een vuurwerkverbod. Twee op de drie inwoners van die provincies zijn voor zo'n verbod. In Overijssel en Flevoland zijn juist relatief weinig mensen voor een verbod op het afsteken van vuurwerk. Eerder bleek al dat de steun voor een algemeen vuurwerkverbod iets toeneemt. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor. Alleen vuurwerk van de allerzwaarste categorie mag op dit moment niet worden afgestoken. Onderzocht wordt of op het afsteken van minder zwaar vuurwerk aan banden kan worden gelegd. Rusland gaat in beroep tegen zijn dopingschorsing door het WADA. Dat antidopingagentschap legde Rusland een straf op van vier jaar... wegens fraude met dopingmonsters. Volgens onderzoekers is bewezen dat er onder meer is geknoeid met urine en bloedmonsters van Russische atleten om zo dopinggebruik te verbergen. Russische sporters zijn daarom uitgesloten van de Olympische Spelen van Tokio in 2020... de Winterspelen van Peking in 2022 en WK's in alle sporten... zoals WK voetbal van 2022 in Qatar. Russische atleten die aantoonbaar schoon zijn... mogen onder neutrale vlag deelnemen aan grote toernooien. De zaak van Rusland zal worden behandeld bij het Hof van Sportarbitrage, het CAS, in Lausanne weer nog, periode met zon. Het is 4 tot 7 graden. Vannacht en vanavond kans op mist. Morgen plaatselijk eerst mist, later geregeld zon.